Jaloezie doet mijn hart toch zo lijden. Jaloezie maakt mijn leven een hel. Eens leek alles zo mooi voor ons beiden, maar nu is slechts die het leven met jou leek een sprookje te zijn. We waren gelukkig, al woonden we klein. Nu zie je een ander veel liever dan mij. Misschien is mijn droom wel voor altijd. jaloezie doet mijn hart toch zo lijden. Jaloezie maakt mijn leven een hel. Eens leek alles zo mooi voor ons beiden, maar nu is slechts die ander in tijd. Ik hoop maar dat jij straks beseft wat je deed en dat je die ander voor altijd vergeet. Dan durf ik de toekomst met jou wel weer aan, omdat onze liefde de storm. bersta Jalousie doet mijn hart toch zo lijden Jalousie Sleek alle